Annette Schut met het NOS Journaal. India en Pakistan hebben vannacht over en weer elkaar opnieuw bestookt met raketten. Volgens Pakistan heeft India drie luchtmachtbases aangevallen. één daarvan in de buurt van hoofdstad Islamabad. Pakistan heeft daarna meerdere doelen in India onder vuur genomen. Daarbij zijn volgens India vijf doden gevallen. India heeft in het noorden van en westen van het land tientallen vliegvelden gesloten vanwege de aanvallen. Ook het luchtruim van Pakistan is dicht. In Brussel zijn vier mensen opgepakt voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op het metrostation Clemenceau. Onder hen is de vermoedelijke schutter. Hij wordt aangeklaagd voor moord. Ook de bestuurder van de vluchtauto is aangehouden. Hij is minderjarig. In februari waren er een aantal schietpartijen bij het metrostation in Anderlecht. Bij een van de incidenten kwam een man van 19 om het leven. President Trump heeft de directeur van de Library of Congress ontslagen. De bibliotheek in de hoofdstad Washington is een van de grootste ter wereld. Volgens het Witte Huis voldeed directeur Carla Hayden niet aan de behoeften van het Amerikaanse volk. Ze zou zich te veel inzetten voor diversiteit en in de collectie boeken hebben die ongepast zijn voor kinderen. De regering Trump neemt geregeld maatregelen tegen diversiteitsbeleid. Bij een verkeersongeluk op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens... zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Iets na tien uur kreeg de politie meldingen van een spookrijder in de buurt van Duiven. Direct daarna gebeurde het ongeluk. Er waren drie voertuigen bij betrokken, waaronder dat van de spookrijder. Het weer. In het noordoosten kan het mistig zijn en ook later vandaag mogelijk wat bewolkt blijven. In de rest van het land vandaag volop zon bij 17 tot 23 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. En op de binnenring van de A10 Zuid is de spoedreparatie nog steeds niet klaar bij knooppunt Nieuwmeer.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 But can't you see I'm calling till I everything are addicted to love van Zandvoort, op 106.9 FM. see Just hold me for someone and tell me for me to step to let an MC come in effect with King Boy D.